Goedemorgen, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Duitsland zijn vanochtend zo'n 50 mensen opgepakt bij een grote antiterrorismeactie. Ze worden verdacht van het plannen van een staatsgreep, vertelt mijn collega Charlotte Waaiers. Een belangrijk onderdeel van die groep is het idee dat ze Rijksburgen zijn. Dat is een, ja, groep die al veel langer in Duitsland is. Terug willen naar het Duitse Rijk, vandaar dat woord. En daarom ja, de huidige, huidige regering omver willen eh, werpen. In dit geval mogelijk met geweld. De groep had een militaire en een politieke afdeling. En daar moesten natuurlijk de juiste mensen voor gestrikt worden. En er zitten ook militairen tussen. Dus bijvoorbeeld een voormalig commandant van een speciale legereenheid. En zelfs nog een militair die eh, nu nog actief is. De politieke tak zou geleid worden door een oude prins... die is getrouwd met de Russische. Of de groep steun kreeg uit Rusland wordt nog onderzocht. In een voorstad van Barcelona is een treinongeluk gebeurd. Een trein knalde op een ander die bij een station stilstond. Volgens lokale media zijn er ongeveer 70 mensen gewond geraakt. Verder is er nog veel onduidelijk. Er ligt 10.000 euro klaar voor degene die weet waar, de waar de is... die afgelopen zomer ontsnapte uit een kliniek in Nijmegen. Sherwin Winster ging er toen vandoor en is nog altijd spoorloos. Hij zat vast voor afpersing en een gewapende overval waarbij een dode viel. We hebben er dit jaar weer op los gegoogeld. Deze dingen tikten we het vaakst in in de zoekmachine. Oekraïne. Jeroen Rietbergen. Via Play. Ali B. Testen voor toegang. We waren dus veel bezig met de oorlog in Oekraïne. En we zochten ook veel op over de Voice of Holland. Jeroen Rietberg en Ali B. staan allebei in de top 5. Google kwam, komt ieder jaar met dit soort lijstjes. Wereldwijd werd er veel gegoogeld op Johnny Depp, Amber Heard en Poetin. Dan nog het weer, grijs en veel buien. Daar kan ook wat natte sneeuw tussen zitten. Tussen die nattigheid kan je af en toe ook, af en toe ook de zon zien. Het wordt een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het wat langzaam op de A7. Hoorn richting Zaanstad tussen af het Weide Worm en Knopend Zaandam 3 kilometer met 5 à 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam gebeurde een ongeluk tussen Amsterdam Slotermeer en Amsterdam Slotervaart heb je bijna 10 minuten vertraging.